uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Maastricht is de piek van het hoogwater in de Maas eh, twee uur geleden bereikt, meldt de veiligheidsregio. De hoogste waterstand lijkt iets lager uit te vallen dan eerder werd verwacht. Volgens een woordvoerder zitten ze net niet tegen het doemscenario aan. De waterpiek verplaatst zich nu langzaam naar het noorden van de provincie. Wat dat betekent voor de huizen in de Maastrichtse wijken Heugem en Randwijk is nog niet duidelijk. Duizenden woners volgden daar eerder het dringende advies om te vertrekken. De veiligheidsregio benadrukt dat de eerder genomen maatregelen nog altijd van kracht zijn. De gebieden die geëvacueerd zijn blijven ontruimd. Als gevolg van het eigene water kregen tienduizenden mensen in het zuiden van Limburg de, dringende oproep om hun huizen te verlaten. In delen van Roermond en Echt-Zusteren ging het om verplichte evacuaties. Ook in delen van IJsten en in verschillende dorpen van de gemeente Stijn was er een oproep om weg te gaan. In Bunde bij Meersen moesten ongeveer 2300 mensen hun huis uit. In Valkenburg wordt nu gewerkt aan een noodbrug over de Geul. De brug die er lag is weggeslagen door het hoge water. Naar verwachting is die noodbrug in de ochtend klaar. In Duitsland is het dodental als gevolg van de overstromingen opgelopen tot boven de 59, melden verschillende Duitse media. Ook het lot van honderden mensen is nog onzeker. Vele van hen worden vermist, maar het is niet duidelijk hoeveel zichzelf van hen in veiligheid hebben weten te brengen, zegt de minister-president van de deelstaat Rijnland-Vals. Ze zijn moeilijk te bereiken omdat een deel van het mobiele netwerk is uitgevallen. Ook zitten er nog 165.000 mensen zonder stroom in Duitsland. In België en de provincie Waals-Brabant ten zuiden van Brussel... zijn ook afgelopen nacht in verschillende gemeenten evacuaties geweest. Inwoners van onder meer Graven, Geldenaken en Tubeken... zijn elders opgevangen vanwege overstromingen. In Tubeken staat een deel van het stadscentrum blank. In Heilesum is het leidingwater ondringbaar verklaard. Het weer, de wind trekt vanochtend aan aan de kust tot vrij krachtig. Komt ook af en toe zon bij. Landinwaarts meer bewolking, kans op een enkele bui en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Goed nieuws voor het verkeer op de A9 naar Alkmaar... want de weg is niet meer helemaal dicht bij Beverwijk. Er staat nog wel een lange file op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 heb je nog een half uur oponthoud. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen is de vertraging nog een kwartier... tussen Zandbord en IJmuiden. En er zijn nog twee rijstroken dicht op de A10 bij de Koentunnel.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 Oh yeah, oh yeah, a place I never thought I'd find. Oh yeah, oh yeah, believe me, I would never lie. I'm not giving you up, I won't give you up. getting higher and higher. The skies are falling. Desire, desire, the fire within.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 In Maastricht lijkt de hoogwaterpiek lager uit te vallen dan gedacht, meldt de veiligheidsregio. Wat dat betekent voor de huizen van duizenden Maastrichtenaren die noodgedwongen vertrokken, is nog niet duidelijk. In Duitsland is het dodental opgelopen tot boven de 59, melden Duitse media. Ook worden er veel mensen vermist. Het is niet duidelijk hoeveel van die mensen zichzelf in veiligheid hebben weten te brengen... omdat een deel van het mobiele telefoonnetwerk is uitgevallen. In Wallonië in België zijn ook op verschillende plekken evacuaties geweest. Zowel in België als in Duitsland zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Het weer aan de kust af en toe zon en een vrij krachtige noordenwind. Landinwaarts laten meer bewolking kan kans ook op een enkele bui. Het wordt 21 tot 24 graden. pero escucho corridos que juega tomando tecate. ah, ya dímelo antes. Ya sí. and I play myself, but it's done a performance. Take all my money and now you're gone and I'm broke as a bitch in the bottom, oh, yeah.